Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de schietpartijen eind september in Rotterdam... is een derde verdachte aangehouden. Het is een man van 29 uit Den Haag. Hij werd gearresteerd voor verboden wapenbezit. De politie kan de man op het spoor net onderzoek naar de herkomst... van de gebruikte vuurwapens in de zaak. Een bijeenkomst van de Israëlische premier Netanyahu met vrijgelaten gegijzelden... is uitgelopen op discussies en beschuldigingen aan het adres van de regering. De ex-gegijzelden vertelden dat ze bang waren voor Israëlische raketaanvallen. De bijeenkomst was bedoeld om verhalen van vrijgelaten gijzelaars te delen. Maar volgens Israëlische media werden die verhalen overschaduwd... door de onvrede over de regering en ook over Netanyahu. Ook familieleden van mensen die nog worden gegijzeld hebben kritiek geuit. De bestuurders van elektrische bedrijfswagens hebben vanaf juli volgend jaar toch een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekendgemaakt. Voor deze bestuurders geldt nu nog een uitzonderings- of gedoogregeling. Voor ondernemers en bedrijven is het een tegenvaller... omdat het duur is om zelf een vrachtwagenrijbewijs te halen... of dat voor werknemers te betalen. Bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Elsene zijn vier gewonden gevallen. Een van hen is zwaar gewond. De slachtoffers werden op verschillende locaties in de buurt gevonden. De dader of daders waren al weg toen de politie arriveerde. De lokale politie benadrukt dat niets wijst op een terroristische aanslag. De burgemeester van Elsene vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Het weer. Er zijn opklaringen. Het kan vriezen, daarbij kan het ook glad worden. Ook morgenochtend. Morgen verder wolken en af en toe zon. Het wordt dan 2 tot 6 graden.